Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een schietpartij zijn twee doden gevallen en zeven mensen gewond geraakt. Iemand opende het vuur in een bar in een van de drukste winkelstraten. De dader is nog voortvluchtig. De politie kan niet zeggen of er sprake is van een Palestijnse aanslag of van een criminele afrekening. In Israël en de bezette gebieden plegen Palestijnen al maandenlang op straat bijna dagelijks aanslagen op burgers en militairen. Volgens de politie in de drie grootste steden is de jaarwisseling niet problematischer verlopen dan vorig jaar. De politie van Rotterdam hield 98 mensen aan, vergelijkbaar met een druk zomerweekeinde. In Amsterdam zijn 157 mensen aangehouden, ongeveer evenveel als vorig jaar. Er waren twee ernstige incidenten. Eén keer werd zwaar vuurwerk naar de politie gegooid en er werd gebeld gebruikt tegen een verkeersregelaar. In Den Haag waren 171 incidenten, in de meeste gevallen met illegaal vuurwerk. Volgens de gemeente is het geweld tegen hulpverleners aanzienlijk afgenomen. Bij een schietpartij in Hunza Driel in de buurt van Den Bosch is gisteravond een man om het leven gekomen. Hij raakte zwaar gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit. Wie het slachtoffer is, is nog onbekend. Twee anderen raakten bij de schietpartij licht gewond. Darter Jelle Klaassen heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK darts. In een spannende kwartfinale won hij van de Engelsman Alan Norris met 5-4. Er maakt nog een Nederlander kans op de halve finales. Raymond van Barneveld moet vanavond van de Engelsman Michael Smith winnen om daar te komen. Het weer, eh, het is droog, maar vannacht gaat het in het zuiden regenen.